9 uur. Clemens Peters met het NOS-journaal. Ten zuiden van Hilversum woedt een grote brand in het natuurgebied Lapersheide... tussen de snelweg A27 en de spoorlijn van Hilversum naar Utrecht. De brandweer van Hilversum krijgt assistentie van korpsen uit de regio. De brand lijkt inmiddels onder controle. Door de brand reden er ongeveer een half uur lang geen treinen... tussen Hollandse Rading en Hilversum. Frans Timmermans, de sociaal-democratische kandidaat bij de Europese verkiezingen volgende maand, wil binnen vijf jaar een einde maken aan de ongelijke beloning van mannen en vrouwen. Hij zei dat bij een verkiezingsbijeenkomst in Warschau in Polen. Op een vraag uit het publiek zei hij dat als hij aan de macht komt, hij binnen vijf jaar een voorstel daartoe zal doen. De politie van Rotterdam is vanochtend massaal uitgerukt... na een melding over een nepwapen op een middelbare school in Rotterdam. Zeker 14 politieeenheden gingen naar de school. Daar bleek dat een 16-jarige jongen een neprevolver had meegenomen naar school voor een filmproject. De politie heeft hem gearresteerd. Volgens een woordvoerder was het wapen nauwelijks van echt te onderscheiden. In Hoofddorp zijn vier mensen gewond geraakt bij een steekincident. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. De politie zegt dat twee groepen jongeren ruzie hadden. Een van de jongeren zou een mes hebben gepakt en om zich heen hebben gestoken. Vervolgens sloeg hij op de vlucht. De politie heeft één persoon aangehouden. Veel Fransen willen niet zoveel belasting betalen, een beter klimaatbeleid en meer inspraak. Dat is de uitkomst van zo'n 10.000 bijeenkomsten die in het land zijn georganiseerd naar aanleiding van de demonstraties van gele hesjes. Verder blijkt dat veel Fransen op het platteland zich geïsoleerd voelen en willen dat voorzieningen zoals postkantoren en ziekenhuizen weer terugkeren. Het grote nationale debat, zoals de bijeenkomsten worden genoemd... heeft zo'n 600.000 pagina's aan ideeën opgeleverd. Het weer. In het zuiden kans op een enkele bui, verder opklaringen en een stevige noordoostenwind.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 Maar die heeft een elevator pitch nodig. Dus op Instagram moeten er weer zieltjes worden gewonnen. En dat is eigenlijk onterecht, jongens. 3FM, doe even normaal. Deze Verenigde Woord heeft gewoon de Sena Grote Prijs van Rotterdam eh, gewonnen bij de Singer-Songwriters. Wat mij betreft nog niet eens in de nachtprogrammering worden opgenomen. Nee, gewoon in de dagprogrammering. Dus ik heb een flappend stuk eh, vandaag of gisteren nog even geplaatst daarover. Eh, dit was dus het begin van het tweede uur. We gaan weer nog eventjes verder met het lijstje. Roy de Smet is een van de, de drijvende krachten van het Peers Songwriters Guild in Volendam. En hij heeft ook een opvolger gemaakt van Suarez in HD. Namelijk Golden en dan Honey Mirrors.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 Tenminste, niet zijzelf. Die is niet aanwezig lijfelijk. Maar wel het exemplaar wat wij in de studio liggen. Natalia Magdalena, The One Never To Be, Explain. Love. gaat ook wel lekker uh, stevig eh, eraan toe. Eh, de mannen van Wanderlust. Ik zie Frank Doesburg nog staan op dat podium bij het patronaat. In Sinterklaaspak verkleed. Frank heeft ook nogal een singer-songwriter verleden. Maar dit is het nieuwe project van hem. The Patriot het de nieuwe single van Wanderlust. En ook eh, aangeleverd eh, bij ons. Dus ja, het, eh, het, is allemaal een beetje vernieuwd. Daarvoor de jarige Job, Natalia Magdalena The One Never To Be Failed. En ja, afgelopen week, want we hebben vandaag Moorpark. Dat is niemand ontgaan inmiddels op de sociale media. Maar wat vorige week ook niet is ontgaan, denk ik op de sociale media... is de nieuwe single van Wendy Moore komt uit Zandvoort. En die had eh, om eh, vrijdag, afgelopen vrijdag, 6 uur de kanalen eigenlijk een beetje opengezet. En ineens eh, vloog alles online. Weet ik veel wat. De nieuwe single was te krijgen op de muziekplatformen. En dus moesten wij daar ook een graantje van mee pikken. dat is inmiddels gebeurd in het programma van de heren A.J. Vos en Rob Harms... om zaterdagmiddag te beluisteren bij eh, Zandvoort op zaterdag tussen 2 en 5. Ik had een interview en eh, zij hebben al eh, de primeur gehad om die single te draaien. Nu is het onze beurt. En als het goed gaat, komt ehm, Wendy met band 30 mei hier spelen. En dan zal waarschijnlijk ook dit nummer te horen zijn. Zo over Fake Friends. smiles dancing on the lips. Tell me where do I belong in this? It's not like you miss me. Ain't nobody crying over me. It's not like I lost you if I never had you. It's not like you miss me. so over. Fake friends, tired of the pretend. did I mean to offend, but I'm just over. Fake friends, cause if you are in need or you come running back to me, it all makes sense, it's feeling to me. Now that I can see you're just that loose end. I'm so over. Fake friends, I only see two faced people in the crowd. How nice to fight me just to leave me out. I see now you really feel I got you some slack, but I won't turn around just for you to stab my back. It's not like you miss me. Ain't nobody crying over me. It's not like I lost you. So here's the truth. I'm so over. zijn vrienden als ze blijken plastic van plastic te, te zijn. Daar gaat eh, min of meer het, eh, het liedje over. En eh, dat heeft zij verwoord in dit, ja, in dit muziekstuk. En dat is haar, tegelijkertijd haar muziekdebuut hier bij Alternative FM. En daarvoor eigenlijk al bij uh, Zandvoort op zaterdag. Ik hoor ze alweer. Uh, de mannen staan weer op eh, de deur te boeken. Zoals PP Fischer dat ook netjes op zijn... Rocky Roll Forever. Inderdaad, want daar gaan we natuurlijk wel vanuit. Ehm, mannen, welke twee nummers gaan, we, gaan we laten horen? we gaan beginnen met een ouder nummer van ons. Dat heet Running Out of Time. vervolgens sluiten we af met onze allereerste single, On My Way. Yes, alright. Eh, dat is die single die wij al wekenlang hebben gespeeld. On My Way. Daar komt hij. Lekker. Dat we wat publiek hebben, wat we niet hadden verwacht, gaan we iets doen wat we normaal eigenlijk altijd met het publiek tijdens de gigs doen. En dat is, we gaan jullie mee laten zingen. Ja? En het mooie is, ze zien jullie toch niet, dus lekker. Dus doe gewoon mee. Ja, het is heel simpel. je kent hem denk ik wel. Hij is niet zo heel moeilijk, je voelt hem wel aankomen. Alright, ik ga hem eerst even voordoen. Even om te testen, om te proeven. En dan doen we hem daarna samen. Goed? Are you ready? You ready? Ja, doen we samen naar de pit. Wat uh, helemaal af. <laughs> Eh, maar goed, eh, ik weet niet hoe het in Haarlem-West is bij ehm, Rust bij de Kust. Maar <laughs> ze zullen misschien wel het geluid hebben gehoord. Maar dat is toch niet van het circuit afkomstig? Nee, dit is van gewoon onze <laughs> eigen studio. Goed, ehm, dit was Moorpark. dat zijn van die momenten dat je dan op een gegeven moment jaren later kunt zeggen... Ik was erbij! inderdaad. want ja, ja, ja, ja, ja. Dat hebben we met Chef Special gehad. En ik ga jullie nu Kijk al vertellen. Want over vijf jaar zijn jullie bijna net zo ver. Dus, dus, ik, dus ik denk dat dat wel er een beetje in gaat zitten. Goed. nadat ik deze veren bij de mannen heb afgegeven... ga ik nu weer gewoon terug naar het lijstje. Want Panda Noir heeft ook een debuutsingle gepresenteerd... En dat is ook één deze dagen. En morgen gaan ze hem eh, vet presenteren in het Patronaat Café. En dat nummer dat heet Run. En die valt natuurlijk ook onder de categorie Rock and Roll. van eh, Ruud Houweling. Eh, de nieuwe EP is afgelopen vrijdag eigenlijk gepresenteerd. Eh, The Wind Just Blew A Day Away. Zo heet dat ding helemaal voluit. En Dead Again is een nummer wat daarop staat. En voor degene die uh, Ruud nog een beetje kennen uit zijn tijd dat hij nog bij eh, Cloud Machine nog actief was. Dat nummer staat ook op een van de albums van Cloud Machine. Net als Big Love en Ghostwind. Die, die zijn er ook op eh, te vinden op een van de albums. En To Be Found. Dus het luidt eigenlijk een periode in van, van Ruud. Waarbij hij dus een aantal nummers die hij uit de Cloud Machine periode gaat omzetten naar meer een singer-songwriter-achtig eh, verhaal. Dat, eh, dat heeft er ook mee te maken. Maar goed, eh, de, de songs krijgen eigenlijk weer gewoon een nieuw leven. Dat is een beetje in het kort het verhaal. En natuurlijk met een hele toepasselijke titel die ook bij de EP hoort. En uiteraard Ruud komt net als bijvoorbeeld Wendy Moore en de nog te draaien Bas Romein uit Zandvoort. Dus wat dat er gaat hebben we dus ook het gehalte wat betreft uit ons eigen dorp ook weer ingehaald. Want tenslotte, we zijn ook een lokale omroep. Dus dat heeft er ook wel mee te maken. Dit komt niet uit Zandvoort, maar uit Rotterdam. En dat heet... Zij heet Jaskeles. En dat nummer dat heet Activate. Fine boy, papi damelo. You could be my olufumi you. I no lie, I don't so you. I just want your lovey, love you. Tinini I'm gonna fight for your love like Mandela. Kubi be kubi ku. We could be stronger together. Give me the ginger. I'ma give you the love on time. activate to, activate to, activate to. Baby, I did way to, oh. I did way to, oh. I did way to. Oh. For your love, oh, make we activate to, activate to, activate to, activate to. het, eh, geloof ik, daar ergens. Eh, <laughs> heb ik een beetje stellig de indruk. Uh, een beetje een vrolijke, gezellige Jolijte bende bij ons in de studio. Moorpark is geweest. En alles wat daarna komt, dat zal memorabel zijn. Want ik geloof er heilig in dat deze band het wel gaat maken. Net als bijvoorbeeld ook misschien de muziek van Alaska Pollock. Ik eh, had het idee van, hey, heeft hij de audio niet meegestuurd? Maar ik had er niet goed op eh, zitten letten, dus eh, dat had hij wel gedaan. Jelte de Vries. het nummer heet So Bad. die is alweer een week of twee uit. Daarvoor hoorden we Activate van Jaskelis. Hoe, langer, hoe vaker ik ook die single hoor, is lekker klinkt die ook. Het is eh, dus van alles wat de laatste weken hier bij Alternative FM. Eh, tijd dus van alleen eh, gitaar met mensen op een krukje. Dat is ook een beetje even voorbij. We hebben gewoon ook gewoon pittige muziek in, in de uitzending. Dus dat is ook al wel fijn. En over pittig gesproken, dat is denk ik ook met deze het geval. Ehm, zij heeft onderdeel uitgemaakt van de theatertour voor de Cosmic Carnival. En dan heb ik het over Cat Skills. deceit En ik uh, zeg erbij, zij heet Wies de Louise. Zo eh, heet ze voluit. En Catskills, dat is eh, de band uit Rotterdam waar het om gaat. ze heeft dus onderdeel uitgemaakt van de theatertournee van de Cosmic Carnival. met Fleetwood Mac Trouwens, een succesvolle theatertournee kan ik erbij zeggen. Maar ja, dat is de Cosmo Carnaval wel toevertrouwd. Je hoorde ze helemaal aan het begin van deze uitzending. Met een, nummer uit 2012, Kingmaker. Nou, Kingmaker zitten hier ook eh, tegenover ons. Want eh, ik bedoel, zit niet zo met dat schuifje, met dat ding... Dat, dat is te horen thuis. Michiel, blijf overal met, eh, met, met oh, plof. Oh, oh, Kappen af. Sorry, ik kan nooit ergens vanaf <laughs> blijven. ja, ja, ja. Goed, eh, de, de uitzending eh, is voorbij. Het optreden dus ook. Nou, ik geloof dat jullie een verpletterende indruk hebben achtergelaten... hier eh, binnen het pand van ZFM. Ah, daar komen we voor. Ja. En dan houden we is nog in. is, dat, ja, is dat ook een <laughs> beetje wat jullie standaard in een show ook doen, dit? Ja, nee, nee, nee, nee reguliere shows, om het dan maar zo te zeggen, dan, dan, dan pakken we wel uit en dan gaan we echt knallen. Dus dan, dan mag Jimmy uh, vol gas. helemaal los. Ja, daarover gesproken, want eh, jullie eh, hebben nog een aantal optredens de komende dagen, toch? Ja, deze week, morgen gaan we naar Schagen, naar Café het Noord. Ja. En zaterdag zijn wij in een poppodia complex. Ah. En daar spelen wij dan een Beide vanaf 9 uur begint het ongeveer. En er zijn nog twee andere bandjes die eh, voorbij komen. Dus een, goede rockavond. Dat lijkt mij ook. Hoe vonden jullie het? Ja, leuk. Ja, leuk. Dus nog een keertje terugkomen? Zeker. Bij de presentatie van de EP. Laten we dat dan maar even afspreken. Dat is wel een goede Dat lijkt me wel een goede om, dan, eh, om, eh, om daarna, hè, dus na de presentatie... ook nog eventjes eh, bij ons dan nog even langs te komen. Ja, precies. Ja, doen, we, doen het gewoon nog een keer opnieuw. Dus ik neem aan dat dat dan wel, wel, wel weer materiaal is. Jawel. We gaan eerst nog even aan de gang met Love Changes, onze laatste single. Die nu overigens overal yeah. verkrijgbaar is. En Jake, waar kan je allemaal vinden? Nou, onder andere op Spotify. <laughs> en waar nog meer? Op Spotify? Op YouTube, de hele mikmak. En als deze streaming ook, ook allemaal. Ja. Nee, Mag ik even, want eh, we, zitten, we, zitten, aan de tijd voordat, eh, voordat de hele show wordt overgenomen. Eh, kijk, en ik heb ook hier de schuiven, dus die kan ik zo dicht doen. Ehm, dit was het. dank jullie. Graag gedaan. Dank bedankt. Oké. Okay. Uh, eh, straks Veugen met eh, weer een aflevering van Vol Radio. En ik sluit net zoals vorige week af met een Zandvoortse muzikant. En hij komt ook. In juni gaat hij hier komen. Bas Romein. Eh, zal hij denk ik ook dit nummer laten horen. Dat nummer wat hij samen met Molina heeft gemaakt.